In de hoofdstad Kiev zijn zeker drie mensen omgekomen bij een aanval op een gebouw. In andere delen van Oekraïne is de stroom uitgevallen... doordat de belangrijke energievoorzieningen zijn geraakt. Dan naar Schotland. Dat land mag niet zelf een referendum organiseren om zich politiek af te splitsen van het Verenigd Koninkrijk. In 2014 werd het ook al eens geprobeerd, maar toen mocht het ook al niet. Daarom probeerde Schotland het nu via de hoogste Britse rechter. Maar die zei ook nee, zegt correspondent Fleur Launsbach. De rechter die de uitspraak voorlas, die begon met vertellen dat het Schotse parlement gesticht is door de Engelse regering. Dus toen hoorde je al een beetje waar het heen ging. Hij eindigde met de conclusie dat constitutionele zaken niet door het Schotse parlement alleen bepaald kunnen worden. Dus zonder de Britse regering. Want dit gaat om ja, de eenheid van het Verenigd Koninkrijk. Waar Schotland natuurlijk onderdeel van is. de premier van Schotland ziet de uitspraak weer als een voorbeeld van waarom haar land snel van de UK af moet. Dag 4 van het WK voetbal heeft Marokko en Kroatië weinig opgeleverd. In een onderling duel werd er niet gescoord. Balen, want er zat meer in voor Marokko, zegt oud Ajaxiet Hakim Ziyech. Ik denk dat we ehm, verdedigend opzicht uh, best goed stonden en dat ze niet heel veel gecreëerd hebben. Alleen dat wij zelf vergeten om veel eh, kansen te creëren. als Marokko de groepsfase overleeft is dat pas voor de tweede keer ooit. Nederland en de zes andere landen die op het veld een One Love aanvoerdersband wilden dragen... stappen toch niet naar het internationale sporttribunaal. Hebben ze besloten na overleg. Dan is de Duitse voetbalbond nog steeds boos. Omdat FIFA-baas Infantino toch had gezegd dat iedereen welkom was. We alle herinneren ons eh, aan die woorden van Gianni Infantino. Eh, everyone's welcome. Mm. Dat is voor ons definitief geen Zeichen des Willkommens. Wenn man eh, wegen solcher Zeichensetzungen aus dem Stadion geführt wird. Ja, hoe welkom ben je als je het stadion uitgestuurd wordt als je regenboogkleuren draagt? Duitse elftal kwam net wel met een stil protest op de teamfoto voorafgaand aan Duitsland Japan hebben alle spelers hun hand voor hun mond. Om te laten zien dat hen de mond gesnoerd wordt. Het weer trekt regen over. Het komende uur ga je de paraplu ook nodig hebben in bijvoorbeeld Lelystad en Zwolle. Vanavond vooral langs de kust wat buien. Mogelijk ook wat hagel en onweer.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 culpabilise quand je regarde la vie des autres. Et si on détruisait ce qui tient dans nos mains, Nous avion activé au moins jusqu'à demain. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour, et danger, eh, eh, dans un objet.